Nieuws van 10 uur. Dit is dooral Megens met het NOS-verkiezingen. In Iran hebben de hervormingsgezinden alle 30 zetels gewonnen... die er in Teheran op het spel stonden. Dat blijkt uit de eerste uitslagen van de verkiezingen... die vrijdag werden gehouden. In het Iraanse parlement van 290 zetels... is geen enkele zetel voor belangrijke conservatieve politici uit Teheran. Buiten de hoofdstad gaan volgens de Iraanse staatstelevisie... wel de conservatieven aan de leiding. Iraniërs konden vrijdag ook stemmen voor de Raad van Experts. Rouhani en zijn bondgenoot en oud-president Rafsanjani doen het bij die verkiezingen ook veel beter dan werd verwacht. De Raad van Experts kiest en controleert de geestelijk leider van het land. Nu is dat Ali Khamenei. Het pand dat gisteravond instortte in het centrum van Den Bosch was een gemeentelijk monument uit 1637. Dat meldt Omroep Brabant op basis van het gemeentelijk archief. Het gebouw aan de markt in Den Bosch stortte rond 11 uur volledig in... nadat er de hele avond slopers aan het werk waren geweest... die een verbouwing hadden voorbereid. Op het moment dat het pand instortte was er niemand binnen, raakte dan ook niemand gewond. In het pand was een filiaal gevestigd van Opticien Pearl. Het gebied rond de Markt en Hindhammerstraat in Den Bosch blijft voorlopig afgesloten. De Zwitsers stemmen vandaag over de vraag of niet-Zwitsers die voor een misdrijf zijn veroordeeld... automatisch moeten worden uitgezet zonder tussenkomst van de rechter. Er is een lijst van misdrijven opgesteld die tot uitzetting kunnen leiden. Het gaat daarbij niet alleen om zaken als moord, doodslag en seksuele misdrijven... maar ook om fraude, witwassen en huisvredebreuk. Het voorstel stuit op kritiek. Verzachtende omstandigheden zullen bij het besluit over uitzetting geen rol spelen. En verder is onduidelijk wat er moet gebeuren met veroordeelden die beschikken over twee nationaliteiten. Dan het weer nog. Vandaag op de meeste plaatsen zonnig en droog.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. How do you like your ex in the morning? Was de tune waar ik mee begon. En graag mee begin als ik hier de draaier van dienst ben. Onmiskenbaar het duo eh, Mulder en Mulder. En vandaag accentueer ik dat omdat Mulder en Mulder aanstaande vrijdag live te horen zijn bij XL. Met als gast Eduardo Blanco op de fluwele trompet. En aan het slagwerk Menno Veenendaal. Aanstaande vrijdag in XL Mulder en Mulder. In de serie eh, eh, concerten die XL eh, geeft. een maand geleden gestart. Elke 14 dagen jazz. Een fantastisch initiatief. En nu is het tijd voor Billy Holiday. when he's from Heaven. From Heaven, Billie Holiday. In 1951 geboren en in 1970 al mogen toetreden tot eh, de band van Miles Davis. Dan heb je wat in je mars. En dat geldt voor Steve Grossman. Een saxofonist die eh, zijn talenten al vroeg tentoon heeft gespreid. En we gaan hem nu horen. Het Steve Grossman Quartet. Met hem op de tenorsaxofoon, Cedar Walton piano, David Williams op de bas en Goodold Billy Higgins op de drums in een nummer van Cole Porter. En um, ja, dat nummer dat heet Easy to Love. Somewhere Over the Rainbow. Onmiskenbaar. Glenn Millers Orkest. En eh, ik vind het altijd leuk om het orkest eens te laten horen... met andere nummers dan de uitgekoude nummers die alleen maar voorbij komen. We gaan nu naar een eh, zangeres, pianiste eh, uit Canada. Diana Kroll. Nou, die heeft natuurlijk eh, een bliksemcarrière gemaakt. Ze, is, eh, dateert van 1964. En eh, kwam op enig moment tijdens een show... waarin ze met Tony Bennett op tournee was... kwam ze een gast, de zanger tegen die daar ook optrad. Meneer Elvis Costello. En dat is haar levenspartner geworden. En allebei gaan ze hun eigen weg. Volgens mij is dat heel interessant om dan te kijken wat voor eh, muzikale dingen er allemaal gebeuren.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 Gespeeld met Wayne Shorter en Freddie Hubert. En heel veel drummers en bassisten opgeleid eh, in, in, een bepaalde stijl van spelen. Ehm, hij was eh, uiteindelijk pianist bij de Timeless All Stars. En heeft heel veel gedaan voor de ontwikkeling van de jazzmuziek. We gaan nu luisteren naar het trio van Cedar Walton... met David Williams op de contrabas... en wederom Billy Higgins op het slagwerk. En ehm, het nummer dat is eh, nou ja, een, mooie eh, demonstratie van zijn kunnen. Once I Loved. klaar met de laatste tingeltjes op het bekken. Cedar Walton Trio, Once I Loved. Regelmatig eh, hebben we popzangers of singers-songwriters... die zich wagen eh, aan uh, jazzzang of jazzmuziek. en zo iemand die dat heel goed doet is Alison Moyet. Ehm, we gaan haar horen. In een prachtige song, That Old Devil Cold Love. dream dat was natuurlijk andere koek. Kenners die horen wellicht twee pianos, dat klopt ook. Louis van Dijk en Pim Jacobs, die een, eh, van een, een, eh, een emotioneel nummer en eh, vrolijk frivol stuk maakten...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 En een van die groepen, dat is wel interessant, dat zijn de Millers. En nou wil het toeval dat de Millers vandaag te beluisteren zijn. Natuurlijk niet de echte Millers van toen, maar de Miller Tribute Band. Die eh, treedt vanmiddag op in Grand Café Vreeburg. Het begint om drie uur. Grand Café Vreeburg, de Miller Tribute Band. Daar ga ik zo wat van laten horen. Eh, maar we moeten vandaag moeilijke keuzes maken. Want in strandpaviljoen De Lassa... daar eh, heeft jazzprogrammeur Ton Aris weer een fantastische jazz jump jazz formatie neergezet. Jazzup, dat is een spetterende, vrolijk spetterende groep. Ehm, en dat is om vier uur bij strandpaviljoen Thalassa. En dan hebben we vanmiddag ook nog... dat is natuurlijk weer andere koek... hier in gebouwde De Krocht. Ook zeer de moeite waard. Um, een optreden van een uh, fado-zangeres. En Daisy Correa. En die heeft een eh, Amalia Rodriguez programma. Dat is in gebouw De Krocht. Dus vanmiddag in theater De Krocht. En die Daisy Correa... die heeft een programma waar ze ehm, ook toelicht... en eh, de geschiedenis van de fado waar ze uitleg geeft over de fado muziek. En ehm, het is opgedragen aan, een, eh, aan de beroemde Amalia Rodriguez. Dus wij gaan vanmiddag keuzes maken. We gaan of naar Grand Café Vreburg naar de Miller Tribute Band. We gaan naar Gebouw de Krocht, naar Daisy Korea, Of we gaan naar Strandpaviljoen Talassa, naar de Jazz Jump formatie Jazzup. Ja, wat je natuurlijk ook kan doen is gewoon uitdokteren waar ze beginnen... en waar je dan van alle drie nog een setje kan horen. Ik ga in ieder geval nu eens laten horen van eh, eh, Fado-muziek. Dan weten we waarover we het hebben. En dat is een, uh, een stuk Now Pases Com Ella Aminia Rua... gezongen door Fernanda Maria. Senhoras e senhores, vou-vos apresentar a artista Fernanda Maria, que vai cantar o fado Não Passes com Ela à Minha Rua. com ela à minha rua. Abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e farto. Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas feliz, Deus te protege. Não te desejo mal e tanto assim que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Dat, eh, dat is een eh, fado eh, die ik heb laten horen... naar aanleiding van het optreden van middag in gebouwde krocht... van de fadozangeres Daisy Correa. En zoals ik al eerder zei, vanmiddag ook in uh, uh, Grand Café Vreeburg in Bloemendaal. Op het Kerkplein. Om drie uur. De Miller Band. A tribute to the Millers. En als de Millers optraden, dan hadden ze altijd deze tune. En die gaat vanmiddag ook klinken. De Millers hebben eh, in de loop van de jaren verschillende bezettingen gehad. En ik ga nu een stuk laten horen. Opgenomen in 1969 met Susie Muller. Die zingt uh, Good Old Ruud Brink op de tenorsax. Koen van Nassau vibrafoon. met Matthews op de accordeon. Paul Ruijs piano. Ab de Molenaar gitaar. Rob Langerijs bas. En Louis de Bij drums. En het stuk heet A Certain A certain smile. Ja, een bepaalde zekere A certain smile. A certain face. Can lead an unsuspecting heart on a merry chair. ja, de prachtige zogenaamde fade-out door uh, Ruud Brink gespeeld. Er is ook een opname, en dat is uh, eh, 82, ehm, met op de saxofoon onze Harry Verbeke. En dat ga ik laten horen, het laatste stuk wat ik laat horen van de Millers. I wish you love. Goodbye, no use leading without you. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts it a day.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 I wish you health but more than world, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So, with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm a cozy fire to keep you warm.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 But most of all, when snowflakes fall, I wish you I Wish You Love. De Millers met Harry Verbeke. Luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat we even ademhappen en dan daarna nog een vol uur CFM Jazz hebben.